Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een reddingsteam heeft het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse polreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze het stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd vanuit uitgegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. Maar Cornelissen en Philippe Thoreau werden sinds eind april vermist. De P-rollers die hun baan kwijt dreigden te raken bij de dienstenuitvoering onderwijs mogen toch blijven. Dat heeft minister Bussemaker vanavond toegezegd aan haar collega Ascher van Sociale Zaken. P-rollers werken als uitzendkracht bij een bedrijf. Om kosten te besparen regelt een P-rollbedrijf een salaris aan alle administratie. Het kabinet wil van deze constructie af en besloot dat vanaf volgend jaar alle zogenoemde P-rollers een vaste baan krijgen. De dienstenuitvoering onderwijs zegt de 55 P-rollers toch ontslag aan en ging daarmee in tegen het beleid van Ascher. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van de zenuwgassen sarin en VX. Dat meldt persbureau Reuters. In 2013 kwamen in Damascus honderden mensen om door zenuwgas. De Syrische president Assad heeft altijd ontkend dat hij chemische wapens heeft gebruikt. De West-Afrikaanse landen Burkina Faso en Niger ruilen 18 dorpen om een eind te maken aan een jarenlang slepend conflict over een gezamenlijke grens. Burkina Faso krijgt eind volgend jaar 14 dorpen en Niger krijgt er 4. De grens tussen de buurlanden is bijna 1000 kilometer lang. De landen zijn al jaren verwikkeld in een discussie over de precieze loop van de grens. Eerder oordeelde het internationaal strafhof in Den Haag al dat de landen grondgebied moesten uitwisselen. Het weer, ook morgen is het een groot deel van de dag bewolkt... en er valt af en toe ook een bui, maar de zon breekt ook geregeld door. Het wordt smiddags 13 tot 18 graden. Zondag blijft het droog en staat er minder wind.